Penthouse noemde zichzelf een blad van seks, politiek en protest... en geldt nog steeds als de ondeugende en plattere concurrent van Playboy. Veel van de miljoenen die Guccioni verdiende verloor hij aan slechte investeringen. Zo zat hij in 1979 achter de filmflop Caligula, een Romeins epos doorspekt met pornoscènes. Penthouse-oprichter Bob Guccioni was 79 jaar. Het Amerikaanse leger mag toch weer homo's en lesbiennes weren die openlijk uitkomen voor hun geaardheid. Een federaal hof van beroep heeft bepaald dat het Don't Ask, Don't Tell beleid van het Pentagon mag worden uitgevoerd, zolang er geen definitieve uitspraak is over de kwestie. Later dit jaar dient waarschijnlijk een hoger beroep van het Witte Huis tegen het vonnis van een rechter in Californië. Die zei vorige week dat het strikte homobeleid per direct moet worden stopgezet, omdat het in strijd is met de grondwet. Sinds gisteren geeft het Pentagon gehoor aan die uitspraak. Er zijn al openlijk homoseksuele mannen en vrouwen aangenomen. Nog onduidelijk is of het leger de nieuwe praktijk handhaaft... nu dat van het Hof van Beroep niet meer hoeft. In de Champions League heeft FC Twente thuis met 1-1 gelijk gespeeld.